uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. de Hennis van Defensie zegt dat ze in 2015... haar collega Koenders van Buitenlandse Zaken mondeling heeft geïnformeerd... over de mogelijke burgerdoden in Irak. En vermoedelijk ook premier Rutte. Ze heeft daarbij geen aantallen genoemd. Dat staat in een brief van minister Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamers. Zowel Koenders als Rutte zegt zich niets te kunnen herinneren van dat gesprek. Volgens Hennis was haar boodschap niet alarmerend van toon. Ze heeft feitelijk verteld dat er bij de aanval van Nederlandse F-16's... op een bommenfabriek in Hawiya sprake was van, zoals een secundaire explosies... en dat na de onderzoek moest vaststellen of er burgers waren omgekomen. Een technische storing bij Tele 2 duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Veel overheidsinstellingen en particulieren hebben door de storing... sinds het begin van de middag geen telefoon en internet. Het gaat volgens Tele 2 om twee kabelbreuken... Eén tussen Zwolle en Leeuwarden en één tussen Den Bosch en Arnhem. Daardoor duren de herstelwerkzaamheden langer dan verwacht. Op de IJsselbruggen van de A12 bij Arnhem mag vanaf begin volgend jaar nog maar 90 km per uur worden gereden. Ook worden de rijstroken anders ingedeeld. De aanpassingen zijn nodig om de stalen bruggen te ontzien... tot ze over enkele jaren worden gerenoveerd. Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de stalen bruggen achteruit gaat. Tegelijkertijd gaat er steeds meer en steeds zwaarder verkeer overheen. Daarom gaat Rijkswaterstaat de bruggen vanaf 2020 22 renoveren. De bruggen zijn wel veilig, benadrukt Rijkswaterstaat. President Trump heeft de hond geëerd die eind oktober in Syrië deelnam aan een militaire operatie die eindigde met de dood van IS-leider Baghdadi. De Mechelse herder Conan zou Baghdadi een tunnel hebben ingejaagd waar de meest gezochte terrorist ter wereld zichzelf opblies. Conan zou zijn getraind in Nederland. Een Nederlandse trainer zei dat hij hem direct herkende. De hond raakte gewond bij de actie, maar is inmiddels hersteld.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 Wat er precies eh, eh, de reden is eh, geweest. Terwijl ze een waanzinnig mooi album heeft uitgebracht in 2015. Waar onder andere dit nummer op te vinden is. Dat maakt het toch wel heel speciaal om dit uur mee te beginnen. Nervous Breakdown van Nish. En de medewerking van Unorthodox. morning gotta run to the bus so I won't be late. All day long I gotta run, things to be done, cause I know that these things can wait. I try not to have a nervous breakdown. In the evening I run, run, run to the bus, cause time is ticking away, ticking away. I need to have some fun, I know it can be done, soon as we'll be lost. My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. I knew they has begun. I try not. metropolis. I do what I should do as a citizen amongst the populace. How else these rocks gonna lift from the second floor of this pyramid up? Isn't it obvious that we're captive in the prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top to beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own ground? sounds. That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. Slow down. moet ik het natuurlijk bij zeggen wat we dan in dit uur eh, draaien. Natuurlijk, eh, zoals eh, gezegd op Facebook, natuurlijk het nummer van Veline met Alleen. Dan bijvoorbeeld ook Ghost Wind van Ruud Houweling. Die heb ik al aangekondigd op Facebook. En bijvoorbeeld Leah Rye met H. Wat zeg ik? YHNLM, dat is eh, de naam. En Labashida, die, eh, dat is ook nog een eh, nummer wat we laten horen. Omdat zij met een crowdfunding actie zijn begonnen. normaal gesproken was het de bedoeling dat wij ze komende donderdag al hier in de studio zouden krijgen. Maar dat hebben ze om een, ja, een goede reden hebben ze dat even voorlopig geparkeerd. Dus dat gaat later gebeuren. En dat waarschijnlijk gaat het, het over het jaar heen geteeld worden. We krijgen, als het goed is, nog één live uitzending. En dat is eh, de Cosmic Sun die je eh, in het eh, vorige uur... of een van de vorige uren hebt kunnen horen. Nou, dit is dus het derde uur. Want we zijn inmiddels alweer bezig met het derde uur. Maar goed, ik heb het kennelijk verkeerd begrepen. Er stond dus ook in de herhaling van Alternative FM 9 tot 11. En ik ben al om 8 uur begonnen. Nou, daar krijg ik ook uh, nog, eh, de nodige gesodemieten mee. Maar eh, dat, uh, ja, dat, dat is een samenloop van omstandigheden. Kan ik ook <laughs> weinig gaan veranderen. reden heb ik al een aantal malen tijdens deze uitzending... ga het niet nog een keer uitleggen. Maar dat heeft alles te maken dat we een ja, samenloop van omstandigheden op de donderdagavond hebben gehad. En anders zou, en dan begin ik toch erover uit te wijden... Eh, betekenen dat er weer een, eh, gedeelte eh, Zandvoorts ondernemerschalen... wat we eh, 14 november hebben uitgezonden. En dat gebeurde tijdens de uren van Alternative FM. Dat was de reden waarom wij toen op vrijdag 15 november zijn verhuisd... en tussen 5 en 7 het programma hebben gedaan. En dat was eigenlijk, denk ik, een beetje de bedoeling geweest... dat dat programma dan eh, afgelopen donderdag uh, zal worden uitgezonden. In de uren dat wij bezig waren geweest op eh, de, het patronaat. Alleen het liep helemaal anders. het, het, ja, het, het, het, het, systeem faalde en weet ik allemaal wat. Dus we hadden toevallig de livestream al eronder door laten lopen. En die was een soort backup. En die eh, is alsnog eh, zo rond half negen actief eh, geworden met drie bands. Ja, en als je daar als luisteraar een beetje aan de andere kant van de radio... wat gebeurt er? Dan moeten we daar ook nog bij zeggen dat alleen Pepe Fischer degene was die de aankondigingen deed. En wij eigenlijk met, eh, met eh, ja, allerlei andere zaken bezig waren. Zoals interviews opnemen en dat soort eh, dingen. Ehm, die reden is dus dat wij dus nu vanavond hier live zitten... in plaats van een herhaling die je hoort. Nou, een orthodox en niche. Wat is het verhaal daarachter? Niche, daar schuilt Sietske Heun achter. Dat is een dame uit Rotterdam. Is heel erg bedreven in de jazz en soul funk wereld. En in 2005 2015 heeft ze met, eh, door middel van een crowdfunding actie The eh, New Me eh, uitgebracht. En daar was dit een track van, Nervous Breakdown. Um, een van de mensen die wij het afgelopen jaar bij ons over de grond hebben gehad... en ik geloof dat dat nog niet zo lang geleden is... ik denk in oktober of in, eind september zelfs... Frank van Kasteren, de Elias EP's, die hebben al lang het levenslicht gezien. En wij draaien nog scherven. Ik ken een man die als hij alleen was, echt alleen, als er zelfs niemand in zijn hoofd achter bleef. Ik ken een man die als het stil was, echt geruisloos, als hij aan nergens dacht. En hij voor heel even geloofde dat het kon. Gelukkig was ook getekend zijn. ken een meisje, of eigenlijk een vrouw, die de beleefde, die twee mensen was. Ik ken een vrouw, die alles dubbel had, voor het geval dat ze samen eenzaam was. En ze voor heel even hoopte dat iemand het zag Er is er maar één, die kan niet zonder elkaar. dus heel duidelijk de, niemand anders dan eh, Dakota. En dat is niet zonder een reden, want eh, de dochter van Marloni Brammer... dat is een eh, dame die ik vroeger mee gewerkt heb bij een van de bedrijven waar ik actief ben geweest... Eh, Morlon Brammer heet ze tegenwoordig. Ehm, en Lisa Brammer is de frontvrouw ook van Dakota. Maar goed, eh, dat is eh, niet het enige waarom ik het hier van stal heb gehaald. Want ze gaat meedoen aan een campagne. Ehm, ja, dat, dat ga je dus zien op een aantal van die bushokjes en weet ik allemaal wat. Um, en dat is ook eigenlijk waar, eh, waar eh, het een beetje om gaat. Er is een campagne met eh, diverse BN'ers, georganiseerd door Arkin... om mensen te werven die eraan willen meewerken... om het stigma op psychische aandoeningen weg te nemen. En dat gebeurt dus al vanaf deze week. Dat is eigenlijk, nou, eind vorige week is dat eigenlijk gebeurd. Met mensen als Filemon Wesselink, Wim Kieft en Isa Hoes... in vele abris en online banners eh, te zien. En ook de, eh, het hoofd en, eh, ja, en het volle aangezicht van Lisa Brammer is daar ook bij te zien. En dat is dus de reden waarom we Leave Me Out van Dakota hebben gedraaid. En daarvoor Frank van Kasteren. Leuk is dat deze twee ook nog een connectie hebben op... <laughs> ja, als je op eh, Facebook eh, kijkt, dan zie je dat er, eh, dat er een hoop dingen in de muziekwereld aan elkaar gelinkt zijn. En het is net een dorp. Als ik hier een Nies laat, dan ben ik ergens verderop in het land behoorlijk onder de wol met een griep en weet ik allemaal wat. we gaan verder, want er is nog het een en ander wat te draaien is. Labashida, wat ik al zei in de afgelopen uitzendingen, zijn bezig met een crowdfundingsactie om een volgend album te maken. En dit is het eh, laatste werkje wat ze nog hebben achtergelaten. Dat nummer dat heet Head. afgelopen week heeft hij eh, dat, eh, de EP uitgebracht. Eh, en dit was de single. En die single die heeft hij vandaag met, door middel met een video online gezet. En ik moet je ook zeggen, ehm, hij is kippenvel. En ik eh, moet er eh, eerlijkheidshalve bij zeggen dat we ehm, <laughs> proberen nu al uh, eens even te strikken in het komende jaar. Ik, ik heb me laten vertellen dat er een, een tournee aan vast zit. Wil je de, goede man zien? KY heb, heb ik het over. dan kun je dus vanaf 29 november, jazeker. Bij Gebroeders de Nobel. En ik zie dat mijn vrienden van Rhino en de Marvin D. Band daar ook staan. Nou, dan weet ik al wat, eh, wat op het lijstje van 28 november ongeveer gaat staan. Eh, Marvin D. en Rhino, die zullen dan uh, eh, wel te horen zijn. En dus deze. Dat, dan geef ik al iets weg van wat wij de komende donderdag al gaan doen. Ja, zo simpel kan het zijn. Ehm, ik eh, zeg er even bij, hij is ook nog in Haarlem nog eh, te bewonderen. Twee keer zelfs. 15 december in het Veerkwartier in Haarlem. Dan eh, op een middag om 4 uur. En op 18 februari is hij ook nog in Stiels. Dat is ook in Haarlem. Dus je hoeft er niet ver voor te gaan. En KY komt uit de buurt van Permanent. Misschien sterker nog, hij komt er vandaan, want hij heeft eh, nog eh, iets eh, te maken met P60. Dat is een zaal waar onder andere Dylan DeLion en Alaska onder andere wel gespeeld zullen hebben. Want dat is bij hun eigenlijk zo'n beetje om de hoek. Maar goed, ik ga er niet al te veel over uitweiden. Trouwens, uh, Sjoerd van Hummen, de, man, de frontman van Loke, is op het solopad. Paris Boy heet hij tegenwoordig. En daar kan hij wat meer zijn sing- en songwriter skills eh, in kwijt. En dat eh, zal binnenkort wel eh, bekend gaan worden wat hij, wat hij daarmee gaat doen. Maar dit is nog een beetje uit de stijl van Loke. Hier is Fringe. a ooit hadden we ze nog uh, te gast. De mannen van Certain Animals. Kees Braam zat daarin. En die eh, heeft ook nog bemoeienis met deze band. De Cinema Escape. dat is een hobbyproject van Kees. En onder andere ook van Kevin Stunnenberg. Dat is eigenlijk de founder van, de, van dit project. Eh, die Kevin Stunnenberg, dat is eh, ook geen onbekende. Want eh, in Birth of Joy, dat is een hele grote band inmiddels in Europa aan het worden. is hij heel erg actief. En ja, de Cinema Escape, dat is een, een, zijd, een zijdelings project. Maar ik heb me laten vertellen, afgelopen donderdag en ik, ving ik op... dat die misschien iets aan het doen zijn, die Cinema Escape. Want dit dateert ook alweer van, denk ik, twee jaar terug... En eh, deze Kevin Snudenberg, dat is de wederhelft van de frontvrouw van Yes Miss, No Miss, van de Beek. Ja, ja, eh, zo kort kan de muziekwereld dus in elkaar steken. Ehm, goed, eh, als je ze allemaal nog een beetje op een rij hebt staan... hebben we daarvoor natuurlijk nog Fringe gedraaid van Lok. Maar zoals gezegd, daar is Sjoerd van Heumen ook al bezig met een, met een eigen project. Met een eigen, ja, min of meer eh, solo-project. En dat eh, is Paris Boy. Dat, eh, dat zal tussen nu en een, en een tijd zijn beslag gaan krijgen. Ik denk aan de komende maanden daar heb je het dan over. En dan zal het wel dicht duidelijk gaan worden... dat daar nog wel wat moois uit voort gaan komen. Nou, dit heeft al iets moois uh, voortgeleverd. We draaien hem al wekenlang. Maar hier is hij nog een keer. Veline met hem alleen. meer niets meer dan zijn. Laat me, laat me voordat ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard, alles schittert, alles zacht. Het kan aan, niks te hard, alles hapert, alles zwart. Fleetwood Mac theatertournee uh, hebben ze me gegeven. Dat hebben ze een beetje, ja, zelf een beetje ingevuld. Maar goed, ze zijn ook eh, heel goed in het eh, maken van eigen materiaal. Stacks and Stones van de Cosmic Carnival. En het doet mij deugd dat ze gewoon nog bezig zijn. Want ik had er even een bange idee dat ze ermee, het bijltje erbij neer hadden gelegd. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Veline hoorde je daarvoor met Alleen. En dit is Borka Ballig. Met Hallo. overal in, in eh, deze eh, speciale en extra uitzending van Alternative FM op maandagavond. In de uren dat hier de herhaling zou moeten lopen, eh, heb ik even ja, gevraagd aan de programmaleiding... kan ik het ook eens een keer live doen? Want anders dan komen er vreemde dingen op die eter. En dat heeft de programmaleiding goed gevonden. Dus maken we er ook een beetje gebruik van. Dit is muziek uit Zandvoort, vrienden. Want dit was Ruud Houweling het nummer heette Ghost Wind. En eh, Ruud moet zich eh, wat minder zorgen maken over eh, de dingen die bij de plaatselijke appie zich afspelen. Want ik heb vandaag ook weer het nodige <laughs> gemerkt van goed. Um, deze die, is oorspronkelijk uitgebracht in de, de band Cloud Machine. Daar maakte ook uh, Richard Lagerwijn nog deel van uit. die speelt nu tegenwoordig bij de Tiger Pilots. En Ruud heeft een goede carrière ook als songwriter solo. En dat doet hij onder andere samen met eh, Ricky Kolen. Dus dat eh, zijn nog even de wapenfeiten die ik daar rondom eh, noem. Hallo hoorde je daarvoor van Borka Ballog, Die is ook bij ons langs geweest. afgelopen maand is dat gebeurd. En dit is hagelnieuw. Want dit komt bij de King Forward Records label komt dat vandaan. Hier is Jacob D. Edwards en Romance. Een parel van een song. En ik denk dat je hem heel erg leuk gaat vinden. folly finds the man who flirts with a fool. and bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail. See again. And the wind will surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter. tired of the sea of old recurring themes. All the young birds flying in and flying out. until it finds its stop at last. I admire all the songs she sang, the tales of men who came before. the ones who broke the chain of light, the ones who never asked for more. Now you crave the changes. The glimmers of the new just a wheel that keeps on turning until it finds its stop at last. It scares me how I'm longing for your fold to be mine. It scares me how I clearly find it funny to see that love makes blind. It scares me, I've been chasing my senses for something I would lose. It scares me how I'm running from myself to make I never used to. You caught me like a predator and fooled me like a prey. You took my heart and left it there, but I'll take the blame. It scares me how I'm waiting for myself to say goodbye. scares me how much I've been dreaming of who we would become. It scares me. Ja, dat was eh, niemand minder dan uh, Lea Rai met uh, het nummer L YHNLM. Nog eentje en dan sluiten we het weer fijn een beetje af. Deze extra alternative FM doen we met Ubrich en Burkina Francisco. En tot aanstaande donderdag. She, sparks, don't you think it's treason? tequila brain, messing with the fire. Dig, dig, dig another bird, arsonist for hire. Shame, there is really no one else to Break angry, free. He ain't got the power. Watching over me, raging like a see San Francisco. I wanna go to Burkina Faso. You got flowers in your hair, I wanna meet the drunk.